Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie krijgt meer telefoontjes in coronatijd. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben mensen vaker gebeld naar het landelijke nummer 0900 8844. Een toename van 20 Merkt ook de eenheid Oost-Nederland. Het gaat regelmatig over de coronamaatregelen. Dat mensen zien dat burgers zich niet aan die afspraken houden. Dat er eh, gebeld wordt over... God, we zien hier een groep op straat. We zien dat mensen meer bezoek ontvangen dan toegestaan. En de mensen bellen dan volgens de politie. Omdat ze de illusie hebben dat wij daar ook daadwerkelijk op gaan handhaven. Maar de politie zegt dat dat achter de voordeur best lastig is. Op straat kan de politie samen met de BOA's makkelijker handhaven. Sinds de basisscholen weer open zijn, heeft al bijna de helft van die scholen één of meerdere klassen naar huis moeten sturen vanwege coronabesmettingen. De club van schoolleiders is wel tevreden over de heropening, maar noemt het een uitdaging. Zo gaat het afstand houden tussen leerlingen en docenten niet overal even goed. Op 13 middelbare scholen in Amsterdam begint de GGD deze maand een proef met sneltests voor leerlingen en leraren. Iedereen die minimaal één uur met een besmet persoon in één ruimte is geweest, wordt twee keer getest. De eerste keer zo snel mogelijk en de tweede keer na vijf dagen. Wie dan negatief test, mag weer naar school. En het is de Nationale Week zonder vlees. Maar niet iedereen laat een stukje vlees liggen, merkt de regionale omroep L1. Ik eet gewoon mijn vlees, wat ik lekker ben. Dat vind ik het belangrijkste. Ja. Heeft u wel eens geprobeerd om bijvoorbeeld een vleesvervanger te proberen? Nee. Nee? Nee. Dat ziet zo plasticachtig uit. Oh, dat is al geen probleem. Want ik eet sowieso praktisch maar geen vlees. Oh. Ik heb geen behoefte in vlees. Al spraken ze ook iemand die zijn best doet om te minderen met vlees. Deze man van een barbecue- en gourmet party service. We hebben ons dit seizoen uh, niet alleen op het vlees gefocust, maar we merken dat die merd steeds meer begint te groeien. Dus ik zie helemaal geen vleesproducten? Nee, er zit geen eindstukje vlees tussen wat zei dus ja. Ja, je hoort het hem zeggen. Er is steeds meer vraag naar vegetarische vleesvervangers op de barbecue. Het weer, er geldt code geel. Zware windstoten rond lunchtijd, vooral aan de kust en op de Wadden. Later vandaag ook buien, plaatselijk met onweer. En het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. In het hele land komen zware windstoten voor. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is door een uh, omgewaaide aanhanger bij knooppunt op Rotterpolderplein 7 kilometer file ontstaan. Staat helemaal stil, er zijn twee rijstroken dicht. De N203 Alkmaar Amsterdam is dicht door een omgewaaide vrachtwagen bij Krommenie. En de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad in de N307 Hoorn-Kampen is in beide richtingen gesloten voor zware vrachtwagens.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 Nightcrawlers. Well, we... Het begin van je dag. Friday, Saturday, Sunday. Friday come. I'm gonna, I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, one. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? Cause I want more lekker soepel begin. Maar je luistert dus naar Dromenzee en mijn naam is Willem. Hartstikke leuk dat je luistert. Het waren eh, Reton met de uh, The Nightcrawlers. Friday. Nou, die clip is echt fantastisch. En zo hebben we er nog veel meer vandaag waar je zeker naar moet kijken. Hey, laten we eens even terugkijken wat er allemaal gebeurd is op eh, deze dag in de geschiedenis. In 1753 opende de Egbert Douwerts in Jouwen een kruidenierswinkel. En dat was het begin van het huidige Douwe Egberts. En in 2002, eh, ik weet niet of je dat nog herinnert, was er een eh, hele bizarre gijzeling in Amsterdam. Toen eh, was John R. Die gijzelde het personeel in de Rembrandttoren in Amsterdam. En hij protesteerde toen tegen de Breedbeeld-TV... omdat hij dacht dat in die zwarte balken in breedbeelduitzendingen verborgen codes zaten. Ja, en hij dacht dat het personeel van, dat hij dacht dat het personeel van Philips gijzelde... maar hij vergiste zich in de toren. het liep helaas slecht met hem af, want later die dag pleegde hij zelfmoord. En in 2004 waren er vreselijke aanslagen in, eh, in Madrid in Spanje. Waarbij 191 doden en maar liefst 1400 gewonden vielen. Ehm, vrolijker nieuws dan in 1934 werd de kopbal à la Bakhuis uitgevonden. Met een snoekduik passeerde Beb Bakhuis de Belgische doelman André van der Weijer in de door Nederland met 9-3 gewonnen winst wedstrijd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hey, en eh, we hebben natuurlijk ook eh, wat jarigen vandaag. In 1958 eh, werd eh, George Kooijmans, Nederlandse gitarist en zanger... en eh, een van de leden natuurlijk van de Golden Earring... is, werd geboren deze dag. En hij heeft natuurlijk ja, heel spijtig recentelijk bekend ehm, bekendgemaakt... dat hij last heeft van... dat hij lijdt aan een spierziekte... waardoor de Golden Earring is gestopt. Dus dat was natuurlijk heel, heel rot nieuws. Eh, en, uh, nou, een beetje in de, aanloop naar de verkiezingen volgende week nog wat een politieke, een politieke naam dan. Want in, eh, dit is ook de 11 maart is de sterfdag van Hans van Mierlo. Hij werd 78, hij overleed in 2010. En hij is natuurlijk vooral bekend als Nederlands politicus en de voorman van D66. Nou, ben je er al een beetje uit voor volgende week? Of ben je nog volop stemwijzers aan doen en dat soort dingen? Ja, laat maar eens even weten. We gaan het er uh, vandaag uitgebreid over hebben. Hier in Dromenzee. Dit is Celeste met Love is Back. Love is back. Love is back. Love is back. Love is back. Oh my God, I feel so bored I'm starting to realize that all the boys I find are trouble I told my mother she said go get your glass full so I did and I saw is bad. how you come and change my mind. I fall head first. I hope it doesn't hurt. What's your preference? Cause I know mine, and it's you. Love is Back. Eh, en ik, eh, nou, het kan je bijna niet ontgaan zijn, maar afgelopen maandag was het eh, International Women's Day, Internationale Vrouwendag. En het, het, thema van dit jaar was Choose to Challenge. En ja, ik weet niet eigenlijk of je, dat, of je er ooit bij stil hebt staan, maar Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit voor vrouwen overal ter wereld. En meestal aan de hand van een specifiek thema. Dit jaar was het dus Dare to Challenge. En eh, het is, eh, is ontstaan in het begin van de 20e eeuw, toen eh, vrouwen opkwamen voor gelijke rechten, in de arbeid bijvoorbeeld, maar ook het vrouwenkiesrecht. In, in het begon eigenlijk met een, een staking in New York. van vrouwen in de, over de slechte, erbarmelijke omstandigheden in de textielindustrie. En nou, dan denk je natuurlijk dat is lang geleden. Maar als je dan eh, kijkt naar afgelopen maandag, dan eh, waren er ook nog weer rellen in Moskou en in Mexico, waarbij nog weer gevonden vallen. Dus wat wij misschien al wel een beetje normaal beginnen te vinden, alhoewel we er in Nederland ook nog lang niet zijn. Eh, maar dat is in andere landen nog steeds, moet er nog kaart voor gevochten worden. Dus eh, dat is hartstikke goed dat er zoveel aandacht voor gaat. En ik weet niet, ja, ik, ik zag die dag heel veel prachtige verhalen die werden gedeeld over de strijd, maar ook juist de samenkomst van mannen en vrouwen. En dat er steeds meer bedrijven en organisaties zijn waar het eigenlijk steeds minder, minder een discussie is en waar het steeds eigenlijk normaler wordt. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel eh, waar we naartoe moeten gaan. En hopelijk dat het eh, voor de volgende generatie echt zo is. Maar nou ja, dan is er natuurlijk maar één plaat echt toepasselijk voor Internationale Vrouwendag en dat is Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Je luistert naar ZFM Dromenzee. En we zijn bij je tot 12 uur. I know I wouldn't trade. I know I via de ether, kabel of live op internet. Yay! Love Unlimited met eh, I'm So Glad That I Won. en je zou het niet zeggen als je vandaag naar buiten kijkt. Want het is natuurlijk grijs en stormachtig en... en niet lekker warm. Maar de lente komt er wel aan. En eh, ik vond het wel mooi. We hadden natuurlijk eh, de afgelopen paar weken even een paar heerlijke dagen. En het ziet er voor volgende week ook weer beter uit hoor. Dan eh, kruipen de temperatuur weer omhoog en gaat deze harde wind een beetje weg. En krijgen we weer lekker een zonnetje hier in Zandvoort. Dus dat scheelt. Maar het mooie was dat in de afgelopen paar weken uh, was natuurlijk een paar lekker weer, eh, was natuurlijk een paar dagen lekker weer. En iedereen trok er volop op uit en eh, trok de duin in. En het was wel leuk, want nou, dat weet je natuurlijk misschien wel. Maar je kunt dus elke dag, of elke dag, ja, je kunt dat elke dag doen. Maar je kunt elke week je suggesties insturen voor wat het thema moet worden van de top Wie Wat Waar. Wat we hier elke week in, in het eerste uur van Dromenzee doen. En eh, ik kreeg eh, via Instagram ZFM Live laagstreepje Dromenzee... kreeg ik een eh, berichtje van Christophe, die we allemaal kennen uit Lisa uit Zandvoort. En zij liep door de duinen en zegt... ja, kunnen we niet eens een keer wat over planten doen? Nou, ik ben gaan zoeken en er zijn best veel platen over planten. Dus dat gaat helemaal lukken. Maar ja, het was natuurlijk allemaal met ja, een beetje dat dat lente in ons hoofd. En laat daar nou ook nog een heel mooi nummer over zijn. Van eh, wat Anouk eh, een aantal jaar geleden live in de Tuschinski heeft gezongen. Toen ze een hele tour deed met eh, Nederlandstalige nummers. Ja, je hoort hem niet zo vaak, maar dit is Anouk met lente. Oké. nacht door. Zometeen radio voor jou en door jou. Dit is de top wie, wat, waar. Elke week gaan we op zoek naar drie platen over een willekeurige persoon, een voorwerp of een plaats. En jij bepaalt wat we draaien. En deze week gaan we op zoek naar drie platen over een plant. Dit is de top wie, wat, waar van donderdag 11 maart. was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. tears that run day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all oh, beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. Kay van de Bad Seeds. Samen met uh, Kylie Minogue. Where the Wild Roses Grow. Dus het ging eigenlijk over de Bad Seeds. Maar ja, dus natuurlijk, in de titel zit het natuurlijk ook nog eens een keer. Ja, en eh, dit was eh, de nummer 1 uit de top wie wat waar over planten. Ja, en er is natuurlijk, als je aan planten denkt... Nou, zullen we gewoon een klein stukje laten horen? Want er is natuurlijk dan één plaat die gelijk uh, erbovenuit schiet voor iedereen waarschijnlijk. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Een mooie plant, een welriekende plant. Een grote, een sterke, ja, een nuttige plant. Gaat over de cannabis sativa hollandica. de Nederland. Ja, deze klassieker van Doe Maar. Nederwiet. Ja, die had natuurlijk ook zomaar in deze top wie wat waar over planten gekund. Maar dat doen we even niet. Want eh, ja, er zijn er nog zoveel meer. En net zoals eigenlijk als Nick Cave en de Bad Seeds... is de volgende is ook weer een dubbele. Want er zitten eigenlijk twee planten ook weer in. Dus net zoals bij The Seeds en The Roses... is de volgende is Robert Plant met eh, Big Lock. Dat eh, zijn hit uit 1983. Dus dit is nummer twee uit de top wat waar over planten. En je kunt altijd insturen, dus Stuur je berichtje naar eh, ZFM live, laagstreepje, droom eens even je Instagram. En dan kun je je suggesties doen voor het thema van volgende week. Of eh, natuurlijk voor platen in het thema van deze week. Maar eerst even deze. Drie platen over een plant. En wat een heerlijk intro alleen al.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 Want er was wel eh, groot nieuws deze week. Eerder deze week werd dus bekend dat iedereen van 18 jaar of ouder nu in het donorregister staat. En eh, nou, bijna 73% van alle Noord-Hollanders hebben zelf een keuze aangegeven. Dus die hebben zelf gegeven of ze het wel of niet wilden en op welke manier. En de resterende 27,2% die staat nu in het donorregister met geen bezwaar. Dus die hebben niks teruggestuurd. En eh, ja, die staan nu als, eh, als geen bezwaar. Dat was eigenlijk de grote verandering in, in de wet. Dat als je niks deed weten, dan, dan, dan stond het eigenlijk... dan word je lichaam eh, als het mogelijk is eh, opgegeven voor, eh, voor, voor donaties. Zodat daar weer andere mensen mee gered kunnen worden. Nou, ik ben persoonlijk Mensen hoeven natuurlijk niks te zeggen wat ze daarover doen. Maar ik heb het persoonlijk wel gedaan, want ik heb daar zelf van geprofiteerd. Ik heb namelijk twee hoornvliezen. Die, uh, die via, een, ja, via een transplant van een donor dus heb ik gekregen. Waardoor ik weer aanzienlijk beter kan zien dan jaren geleden. Dus en je kunt ook, wat goed is van het donorregister, je kunt ook op elk moment kun je het ook eh, veranderen als je dat wil. Dus eh, als je toch je, je bedenkt opeens, dan, eh, dan kun je zeggen van nou ja, ik wil het wel of ik wil het juist niet. Dus dat kan allemaal. hey, en ander nieuws, wat ook deze week bekend werd. vanwege, hè, we, we, kijken natuurlijk allemaal rijkhalsend uit naar, naar de zomer. en kijken ook uit naar het moment dat onze terrassen van de paviljoens en alle leuke kroegen hier in Zandvoort weer open kunnen het blijft nog even wachten, maar er gloort hoop aan het eind van de horizon. En hopelijk ergens eh, binnen nu in een, eh, een week of drie. Maar ehm, ja, er wordt ook vooruitgekeken naar de Olympische Spelen. En die zijn vanaf 23 eh, juli in, in, Japan. maar ja, in Japan zijn ze enorm bang voor alle varianten van het virus. En hebben ze nu deze week bekendgemaakt dat er dus helaas geen buitenlandse toeschouwers welkom zullen zijn. Dus, eh, dus, alleen maar, eh, ja, hopelijk dan wel wat Japanse toeschouwers. Maar eh, ja, geen Holland Heinekenhuis met uh, hossende menigte die hopelijk de, alle succesvolle Nederlandse atleten kunnen gaan huldigen daar. Maar nee, we zullen dat allemaal vanuit Nederland van achter de televisie moeten gaan bekijken. Maar goed, laten we wel hopen dat al die atleten die ja, toch een rare Olympische Spelen... want ze hebben een jaar langer erop moeten wachten... Maar dat ze heel succesvol gaan zijn. En dat het doorgaat natuurlijk, de Olympische Spelen. Want het is toch wel... Eh, ja, als, dat, eh, als ze dat missen, dan... Eh, sommige atleten hebben daar al die jaren naartoe geleefd. En dit is hun grote kans. En misschien over vier jaar of drie jaar dan dus in Frankrijk is die kans er wel helemaal niet meer. Dus laten we hopen dat het door mag gaan. Maar dat horen we waarschijnlijk in april. Nou, na al dit coronanieuws is het time for a little bit of feel good. Dit is Jamie Lydell. watching you sleeping out loud. Oh, please don't make my feel go away. Just the look of those eyes cutting through my smoky skies and the parts of me that grow from you. follows me everywhere. Your sweet alchemy. get my groove, my dance. Luister luistert nog steeds aan dromen, zei. Hartstikke leuk dat je er bent. En eh, ja, het is een beetje gek, want eh, we zijn nu echt bijna het jaar rond, hè? Volgens mij was het, eh, uit mijn hoofd was het, die beruchte eerste persconferentie was 15 maart. En ik weet nog dat, dat iedereen het een beetje zag aankomen dat wij nog, dat we nog snel met mijn dochter bij Tent 6 toen gaan eten. Nu het nog kan. En toen die avond ging opeens de horeca dicht. En nu zijn we een jaar verder en hij is nog steeds... Ze zijn weer dicht. Dat is echt verschrikkelijk. Maar eh, ja, dus er zijn ook heel veel dingen die nu voor de tweede keer afgelast worden. Hè. We hadden een tijd geleden hadden we het al over de circuitrun. Uh, maar ik kreeg, deze week kregen we wel een vrolijk bericht binnen. En dat gaat namelijk over de Nationale Pannenkoekdag. Nou, ik kende hem niet. Maar die wordt eh, al 14 jaar lang gehouden. En dit jaar is die op vrijdag 19 maart. En normaal dan, ehm, ehm, dan bakken kinderen Samen met de koks van oudere instellingen. Dan bakken ze pannenkoeken voor de ouderen. Dus eh, dat is natuurlijk fantastisch. Want eh, normaal, hè, je kan een kind natuurlijk niet blijer maken dan met pannenkoeken. Maar eh, dat ze dan voor één dag in het jaar wordt dat is dus omgedraaid. En dan bakken de kinderen voor, juist voor de ouderen. En ja, vorig jaar is dat vanwege corona niet, heeft dat niet door kunnen gaan. Maar nu hebben ze, eh, hebben, ja, organisatoren gezegd, ja, we kunnen ze natuurlijk niet voor het tweede jaar eh, die ouderen die heerlijke pannenkoek onthouden. Dus nu gaan de koks van de oudere instellingen gaan zelf achter de pannen staan weer. Ook op die dag. Dat wat natuurlijk al sowieso fantastisch werk is, wat ze elke dag doen. Maar eh, deze dag maken ze dus nog extra bijzonder. En kan die Nationale Pannenkoekendag dus gewoon doorgaan. Dus dat is eh, volgende week vrijdag. Nou, misschien ook een mooie reden om eh, zelf eh, volgende week vrijdag ook niet na te denken wat je dan, wat je dan gaat eten. Maar ook heerlijk pannenkoeken te serveren thuis. Dat zou toch een heerlijke zijn, hè? hey, we zijn er nog tot en met 12 uur. En voor de oplettende kijker. Want ja, je kunt natuurlijk altijd ZFM luisteren via 106.9. Of misschien doe je dat wel voor die kabel of via internet. Maar je hebt natuurlijk ook wat mensen die eh, via zfm-live.nl live meekijken op de webcam. En dan zie je nu een lege studio. Ja, en ik was het nog helemaal vergeten te vertellen. Maar eh, ik ben onderweg. Dus eh, ik kon jammer genoeg de uitzending niet doen. En, dus deze is al eerder opgenomen. Vanuit het schuurtje. Ik kan je vertellen, ik moet het schuurtje nog isoleren. Knetterkoud hier. Ik heb hier een thermometer voor me staan. Het is buiten 6 graden en hier binnen 9. Dus dat schiet lekker op. Maar ik moet zeggen, je blijft er wel lekker wakker bij. Dus eh, dat scheelt dan weer voor jou. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje goed klinkt. En eh, dat je kunt genieten van deze show. Hey, en laat ook vooral weten hè, wat, je, wat je ervan vindt. Je kunt altijd een mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl. Dat is redactie.zfmzandvoort.nl. Of stuur gewoon een WhatsAppje naar 023 eh, 573 0393. Dat is 023 573 0393. En dan kun je een nummer aanvragen. je kunt een thema indienen. Of je kunt gewoon eens een onderwerp aandragen. Of misschien heb je wel iets wat je super graag wil vertellen hier op ZFM. Dat kan allemaal. Dus laat het ons weten. En dan eh, komen we natuurlijk bij je terug. Nee, laten we nog even wat lekkere muziek gaan draaien. Dit is uh, eh, Jamiroquai. Cosmic Girl. Ik ben dus echt een, persoonlijk een groot fan van Jamiroquai. Hele gave. Ik probeer dat ze dansjes na te doen, maar dat is nog, eh, dat is nog vrij ingewikkeld. Maar check vooral die videoclips eens een keer op YouTube. En dit is Cosmic Girl, ergens uit de jaren 90. Fantastisch nummer. Cause it was quarter past 11 on a Saturday in 1999. Right across from where I'm standing, on that dance floor she was landing. It was clear that she was from another time. Like somebody Barbarella with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh, yeah. She's just a cosmic girl. Oh, yeah. From another galaxy. My heart's in zero gravity. She's from a cosmic world. In me in ecstasy, Ooh, transmitting on my frequency. She's cosmic. I'm skinning all my readers. Well, she said she's from a quasar. 40,000 million light years away. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't list them. So I asked her for a number all the same. She said, step in my transporter so I can teleport you. All around my heavenly body. Oh, this could be a close encounter. I should take him not to flounder me space when I see her pretty face. She's just a cosmic girl from another galaxy. My heart's in zero gravity. She's from the cosmic world.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 En eh, het is nog twee minuutjes tot het eh, nieuws, weer en verkeer. Dus ik zit een beetje te twijfelen. Ik heb nog op 80 platen klaarstaan. Maar die duurt 2 minuten 54. Dus dat is natuurlijk veel te lang. Dus wat we kunnen doen... is gewoon even de tijd volpraten natuurlijk. En eh, laten we even kijken naar het weer. Het was gisteren en, en vandaag zeer stormachtig. Met eh, ja, op de top geloof ik wel eh, windstoten van 110 eh, km per uur. Dat is volgens mij echt, dat is ergens windkracht 19 ongeveer. Dus dat is heel hard en heel veel regen. Maar dat schijnt niet zo erg te zijn geweest. Ik snapte dat dus niet helemaal. Maar ik dacht, ja, het heeft toch gesneeuwd. Dus het is toch nat zat geweest. Maar meteorologen waren het er allemaal over eens dat het goed was dat het even ging regenen voor de natuur. Omdat het, ja, voor het groeien, voor de lente die eraan komt. En uh, nou, het, was echt, uh, het waren echt dagen om, eh, om binnen te blijven de afgelopen dagen. Maar het ziet er beter uit. Als we naar volgende week kijken, wordt het in ieder geval weer droog. gaat de wind een beetje liggen. En lijkt het vanaf dinsdag echt weer een beetje beter te worden. En lijkt die lente toch alsnog een beetje in aankomst. Nou, daar gaan we je straks natuurlijk veel meer over vertellen in, in het nieuws en het verkeer. Maar ik denk, dit wil ik je niet onthouden. En heb je nou prachtige foto's van, van jezelf hangend tegen de wind op het strand? Stuur ze vooral eens door naar redactie.zfmzandvoort.nl. Eh, Dan kunnen wij ze weer op onze Facebookpagina plaatsen bijvoorbeeld. Als je dat leuk vindt. Want eh, daar houden we natuurlijk altijd alles in de gaten. En het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.